Die wilde Rutte gisteren in de Kamer bevragen in het debat over passend onderwijs omdat minister Van Bijsterveld niet wilde tornen aan de bezuiniging van 300 miljoen euro. Maar Rutte vond dat Van Bijsterveld dat prima zelf af kan en kwam niet. De oppositie verwijt Rutte onder meer arrogantie. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de prijzen van brandstof. Daarover is een motie aangenomen van de PVV en de PvdA. Die noemen de hogere brandstofprijzen in de afgelopen jaren onverklaarbaar... omdat de dollarprijs gelijk is gebleven en de olieprijzen zijn gedaald. Universiteiten hebben aan het begin van het studiejaar een kleine 50.000 nieuwe studenten verwelkomd. De instroom was 1% minder dan in 2009. De populairste categorie opleidingen blijft gedrag en maatschappij, met onder meer psychologie en sociale geografie. De Libische staatstelevisie heeft vannacht beelden laten zien van de Libische leider Gaddafi, die wordt rondgereden in zijn limousine. Er werd bijgezegd dat het rechtstreekse beelden waren. Gaddafi wordt toegejuicht door aanhangers van zijn regime. Gisteren zouden tientallen mensen om het leven zijn gekomen bij gevechten tussen tegenstanders van Gaddafi en de oproerpolitie. De kans dat de Guantanamo B gevangenis dichtgaat is klein, heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd. Volgens hem is de tegenstand te groot in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. President Obama beloofde bij zijn aantreden dat Guantanamo Bay begin 2010 dicht zou zijn. In Groningen is gisteravond laat een tanker tegen een brug gevaren zit een groot gat in de Noordzeebrug over het Van kanaal. Niemand raakte gewond. Volgens de politie is de ravage groot. Waarschijnlijk ramde de tanker de brug met een uitstekende kraan.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Let's gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Let's gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate. We're gonna celebrate.